Ik vond het wel een beetje eng, want ik heb zoiets nog nooit meegemaakt. Hoe zag de wolf eruit? Hij was er een, een grote, was dat. Eh, ja? hij was eh, behoorlijk. Ja? We zijn niet gebeten. En, eh, en, en, en oma leeft nog. Volgens de dierentuin was het nodig om mensen binnen te houden om de wolven te kalmeren en te verdoven. Er was geen gevaar. Dat was er wel toen vorig jaar twee chimpansees in Amersfoort ontsnapten. Die werden door verzorgers doodgeschoten. Bijna alle financiële coronasteunmaatregelen voor bedrijven stoppen op 1 oktober. Het geld is niet meer nodig, vindt het demissionaire kabinet. Want het gaat best wel weer lekker met de economie. Er blijft wel geld beschikbaar voor de evenementenbranche en voor clubs die nog altijd niet open zijn. Eindelijk, eindelijk kon het weer met z'n allen naar school. Vandaag begonnen mbo's en hbo's weer met gewoon lesgeven aan een volle klas. Heel lang kon dat niet door corona. Opgeluchte reacties ook bij deze theateropleiding in Tilburg. Ja, enorm. <laughs> Heel fijn dat er weer iets eh, werkelijks kan gebeuren. En niet dat, ja, een soort van zombieleven alleen. Nee, precies, want het is allemaal... Ehm, met je handen en allemaal dingen doen. Dus ja, hoe wil je online acteren of zingen of dansen, weet je wel? Dat gaat niet achter zo'n schermpje. Chinese kinderen mogen nog maar een paar uur per dag online gamen. En ook alleen nog maar op vrijdag, in het weekend of in de vakantie. De maatregel komt nadat de Chinese overheid een paar weken geleden al zei... dat ze gamen zien als geestelijke drugs. Steeds meer Chinezen zouden gameverslaafd zijn. De overheid wil dat kinderen meer tijd besteden aan sporten en aan school. Techbedrijven moeten streng controleren of kinderen toch niet stiekem gamen. Het weer in het zuidoosten nog een buitje, op andere plekken zonnig. Morgen ook meer zon, maar ook wat wolken, dan zo'n 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB. Een file op de A1 richting Amersfoort voor Muiden, 4 kilometer na een aanrijding. Nog 10 minuten oponthoud.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 Omdat de meeste coronamaatregelen zijn opgeheven... wordt per 1 oktober de meeste overheidssteun stopgezet. Alleen voor sommige sectoren blijven steunmaatregelen bestaan. Bijvoorbeeld voor de nachthoreca en de evenementensector. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich zorgen over de stagnerende vaccinatiegraad in Europa. Daardoor overlijden tot december mogelijk een kwart miljoen mensen aan het coronavirus. Het aantal coronadoden in Europa steeg vorige week met 11 procent. Ajax-verdediger Nicola Tagliafico kan volgens de Telegraaf naar West Ham United. De Engelse club zou al mondeling een akkoord met Ajax hebben bereikt. De transfersom voor de Argentijn zou 12 miljoen euro zijn.